met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land wil onder meer garanties van de VS en de NAVO... dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé, KitKat en vleesvervanger Garden Gourmet. De supermarktketen heeft een conflict met Nestlé over prijsverhogingen van die merken. Volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen vastgelopen. Voedingsmiddelenconcern Nestlé zou prijsverhogingen van meer dan 20% willen doorvoeren... en wijst op sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Supermarkten zeggen dat de inflatie als excuus wordt gebruikt... om de prijzen verder te verhogen dan eigenlijk noodzakelijk is. De VU zet de subsidiestop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt... voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250 tot 300.000 euro te krijgen... van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de communistische partij. Medewerkers van het Centrum van de VU hebben het regelmatig opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het bedrag van dit jaar wordt teruggestort. In verschillende plaatsen in Nederland zijn gisteravond coronaprotesten geweest. En het lijkt erop dat alles rustig is verlopen. In Sittard waren er volgens de regionale omroep 1 Limburg zo'n duizend mensen op de been. In Maastricht, Enschede, Oldenzaal en Aalten ging het om zo'n 100 tot 250 eh, demonstranten. Het weer, kan een enkele winterse bui vallen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer enkele winterse buien en een graad of 5.